met het NOS-journaal. Staatssecretaris Visser heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden... vanwege de gang van zaken rond de Marinierskazerne. Ze zegt dat ze het verkeerd heeft aangepakt... en dat ze de Zeeuwen en de Kamer eerder had moeten betrekken in het besluit. Afgelopen tijd werd duidelijk dat de kazerne niet naar Vlissingen gaat... zoals jaren de bedoeling was, maar naar Nieuw-Milligen in Gelderland. Veel partijen vinden dat Zeeland is misleid en hadden harde kritiek op Visser. Kamerleden verwijten haar dat ze al op zoek was naar een andere plek... terwijl ze tegen Zeeland zei dat Vlissingen nog niet van de baan was. In Den Haag is een deel van het Centraal Station ontruimd... vanwege problemen met een hijskraan. Die is instabiel geworden doordat het contragewicht is afgebroken. Een aantal trams mocht een tijd lang niet bij het station stoppen. De trein op Den Haag Centraal rijden wel volgens dienstregeling. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar medeleven betuigd... aan de slachtoffers van de aanslag gisteravond op de twee shisha-lounges in Hanau. Ze vindt het nog te vroeg voor conclusies... maar zei wel dat de dader uit rechtsextremistische en racistische motieven handelde. Merkel noemde racisme een vergif dat aan de basis staat van veel misdrijven. Bij de dubbele aanslag in Hanau vielen negen doden... allemaal mensen met een migratieachtergrond. Voor de deur van het Waterpijpcafés hebben mensen bloemen neergelegd... en vanavond is er ook een herdenking. En daar zal ook president Steinmeier bij aanwezig zijn. 23 scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg... zijn bijna slachtoffer geworden van gijzelsoftware. Het was een nieuw soort ransomware dat niet door virusscanners werd herkend. Uit onderzoek is gebleken dat de schoolsystemen en de e-mail niet getroffen zijn. Maar voor de zekerheid zijn de systemen wel afgesloten. Meteen toen de software werd ontdekt zijn er maatregelen genomen... zegt de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Voor zover bekend hebben de hackers geen losgeld geëist. Het weer, is bewolkt, er is vrij veel wind en een graad of 9. Aan het begin van de avond gaat er veel regen vallen... met kansen ook op zware windstoten. Morgen is het dan zo goed als droog, zijn er perioden met zon... en wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.